vertoning een omzetrecord verbroken. Deel 2 van Harry Potter en de Deathly Hallows bracht in de VS en Canada omgerekend ruim 65 miljoen euro op. Dat is 14 miljoen meer dan de vorige recordhouder. Dat was Twilight Saga New Moon uit 2009. In Nederland ging het slotdeel van de Harry Potter filmreeks al een paar dagen geleden in première. Ook hier werd op de eerste dag een omzetrecord gehaald. Het weer, op de meeste plekken is het droog en zo'n 13 graden.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 I thought that. Bended in time Blended perfectly The magic that we made Is something that feels old Refusing to die Though I try to believe It's cold made it so much more I wanna do. I only wish you knew.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 Waarschijnlijk wordt de zendmast bij Lopik vandaag weer in gebruik genomen. Dat verwacht eigenaar Novek. Vrijdag woedde er een brandje in de mast en nu worden nieuwe kabels aangelegd. Enkele radiozenders zijn in Midden-Nederland niet via de ether te beluisteren.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 Maar de maatschappelijke onrust over seksueel misbruik is zo groot dat er snel duidelijkheid moet komen, zegt het OM. De versplinterde oppositie in Syrië heeft zich verenigd in een 25-koppige raad. Daarmee willen de partijen met één mond tegenwicht bieden aan president Assad en hervormingen eisen. De organisatie heet de Nationale Raad van Verlossing. Vrijdag waren de grootste betogingen in Syrië sinds het begin van de opstand in maart. De ontmoeting tussen de Dalai Lama en president Obama heeft de relatie tussen de VS en China beschadigd. Volgens China is de ontmoeting een grove inmenging in de binnenlandse aangelegenheden en moet Amerika maatregelen nemen. Na het gesprek met de geestelijk leider in het Witte Huis zei Obama dat hij het belang van de mensenrechten van de Tibetanen had onderstreept. Wel herhaalde hij dat Tibet een deel van China is. Driebander Dick Jasper.